Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Taliban verwachten dat de macht in Afghanistan volledig aan hen wordt overgedragen. Dat hebben twee Taliban-functionarissen gezegd tegen persbureau Reuters. Er zou dan dus geen overgangsregering komen. Leden van het Afghaanse kabinet, dat deels is gevlucht... zeiden eerder vandaag dat morgen in Qatar zou worden overlegd met de Taliban. Die zeggen nu dat strijders van de terreurbeweging inmiddels het presidentiële paleis in de hoofdstad Kabul hebben ingenomen. De regering heeft dat nog niet bevestigd. Volgens persbureau Reuters is president Ghani nu in buurland Tajikistan. Demissionair minister van Defensie Bijleveld meldt dat de Nederlandse ambassade in Kabul is ontruimd. Het personeel werkt nu vanaf de luchthaven. Die wordt beveiligd door Amerikaanse militairen. Nederland stuurt een militair vliegtuig naar de Afghaanse hoofdstad Kabul... om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. De komende dagen volgen meer vluchten, zegt Bijleveld. Ook andere Europese landen ontruimen in grote haast hun ambassades. Veel Afghanen proberen de grens met buurland Pakistan over te steken. Recent heeft Pakistan een enorm hek gebouwd... om de verwachte toestroom van vluchtelingen te kunnen controleren. Tijdens de jaarlijkse Indië-herdenking in Den Haag is vandaag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van de oorlog met Japan. Er konden in verband met de coronacrisis bij het Indisch monument niet meer dan duizend mensen bijeenkomen. Herdacht worden de militairen, krijgsgevangenen, de mannen, vrouwen en kinderen in en buiten de kampen en de vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking. En bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 3000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 35 minder dan gisteren, maar wel 700 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen. Er liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, 19 meer dan gisteren. En van hen 200 op een intensive care. Het weer, vannacht buien, morgen buien en veel wind, maar ook af en toe zon. Temperatuur een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar 5 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn er wel vrij.